dat ook dit vanavond weer gedraaid zal worden. Geen Carnival Dance Party is bijna compleet zonder de muziek van Keith Sweat. Keep It Coming uit 1991. Daarvoor Mint Condition en Good For Your Heart van de cd From The Mint Factory. En daarvoor draaiden we Johnny en Hey Mr. DJ. Opmerkelijk feit, vandaag gelezen in de krant. In september van het volgend jaar verwacht men een geboortegolf in Nederland. Waarom? Nederlanders doen het, ja, het, het liefst... Eh, tijdens de kerstdagen. Opmerkelijk feit. Ja, ja, maar dat is heel stom, want het is pas over een week is het officieel eerste en tweede uh, feest en dag en zo. En hoe weten ze nu al dat al die Nederlanders het zo massaal gaan doen? Het gaan doen. Dat vind ik toch een opmerkelijk feit. Dat zijn zaken waarmee we ons hier bezighouden op Kamerpunt. Ja. Heel raar. <laughs> Tot aan 10 uur Bergkamp en daarna als eh, de informatie mij goed is toegekomen. Edward Dekker op 90.6. way back home. schoolfeesten vieren. Ja. Jeugdsentiment op 96. Ja, sorry. <laughs> Pas een jaartje oud geworden en dat ga je toch merken. Dan, dan ga je toch, toch meer onzin in eh, praten. Klopt helemaal hoor, klopt helemaal. Er zullen veel mensen zijn die dit met me eens zijn. Ja. Vooral mensen uit mijn naaste omgeving zullen dat zeker met mij delen, die mee. There it is van de LP Friends uit 82. Eh, Tisha Campbell en Bush. En daar weer voor Keith Sweat en Keep It Coming. <laughs> Half tien op Counterpoint Haarvliek De allerbelangrijkste mededeling voor vanavond is de dance party. De ene eh, belangrijkste mededeling, en dat wordt vanaf morgen de belangrijkste mededeling, eh, is dat we vanaf volgende week vrijdag niet meer op 90.6 te beluisteren zijn, maar op 88.9. Onthoud dat alsjeblieft heel erg goed. Uh, programmeer dat vast voor in je radio, dan kun je ons zeker niet mislopen aanstaande vrijdag. Muziek van Alexander O'Neill. Freak FM Dance Party. We hebben alles. Oh, Counterpoint High Freak FM Dance Party. Met een waanzinnig live concert 17 december Escape Amsterdam. Je kaarten liggen nu klaar bij Pico, Popster of Rhythm Imports, MMC Admiral Ruiterweg, Music in Pieter of in Haarlem bij Key Records aan de Generaal Cronjeerstraat. 17 december Escape Amsterdam. Counterpoint High Freak FM Dance Party. Counterpoint Dance Radio. I'm, gonna give it to Marta Wash and Give It To You. De Bergkambaas vanavond wat rustiger dan gewoon. Dat heb je heel goed in de gaten. Maar normaal als ik hier alleen een programma sta te draaien, dan, eh, dan laat ik ook alle remmen los. En dan laat ik alles gaan. Dan sta ik te schreeuwen en zo. En dan sta ik hier gewoon in mijn onderbroek een programma te presenteren. Ja, eerlijk waar. En de foto's daarvan eh, die kun je aanvragen op uh, bekende postbus. <laughs> ja, wat een onzin hè. Marta Wash and Give It To You. Een dame met een hele hoop volume. Misschien dat we die auto, nog eens mogen gaan groeten op een Dance Party. Dat lijkt me wel leuk. Eh, en dan een interview met Benny Brown. Dan samen in zo'n klein interviewhokje. Dat lijkt me echt leuk. Erg spannend, erg heet en erg zweten. Daarvoor Alexander O'Neill vanaf de CD Love Makes No Sense. Niets is minder waar. En daarvan draaiden we If You Let It. Ik ben benieuwd of Edward Dekker nog een beetje eh, op tijd komt vanavond. Zo niet, dan, eh, dan gaan we maar wat improviseren. Ja. Zoals beloofd eh, gaan we je wat laten horen van de dame die vanavond op zal treden op de Counterpoint Dance Party. We praten dan over Malaika. En als je haar CD nog niet in je bezit hebt, dan moet je je heel diep gaan schamen. Ik zal dat zelf ook gaan doen, want zelf heb ik hem ook nog niet. Ik kan hem alleen maar <laughs> Ja, zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Vanavond live in de Escape te bewonderen. Malaika, vanaf die CD die ze eh, een jaar geleden uitbracht. Something New. Radio, Counterpoint 906. dance. All the ladies in the house, let's dance. dance floor, but bet you never heard a jam like this. You're egoist on the selfish tip. You're my antagonist. Pardon my expression, but I had to get this off my chest. It's better to live for others and you will live again. That's the message I'm bringing to you and yours. So you have remorse for that cause. I hip toss and force you to pause. Be myself and I, that's how you live. Get it over with. Negative attitude solve your dilemma with this here song. I truly hope that you can achieve this. I'm Audi, the anti-egoist. wonderen op een van de vorige feesten van Counterpoint. De New Jack Style en Egoist, dat was toen hun beste single eigenlijk. Heren, goedenavond. Dag, eh, dag, dag Edward. Hoe is met je teen? Gaat wel goed zeker, hè? Ik heb een beetje gedaan. <laughs> Hij heeft zijn schoen een beetje eh, kapot geknipt. Het is geen nieuwe schoen gelukkig, anders had hij niet gedaan. Want Edward heeft een dure smaak, vertelt men. ja toch? Dat is waar, hè? Ja. Hey. <laughs> Ehm, en, eh, maar het gaat wel beter. Je bent er wel vanavond. Ze, kunnen en mogen je aanraken. Ze mogen even kijken. Ja. Het is verschrikkelijk, hè? Ze laten zitten. Hele grote open wond is het ook even wel. Ja, ik wil het niet smeriger maken als dat is, maar dat is het wel. <laughs> Voor eh, New Jack Style hoorde je uh, Malaika vanavond live te zien in Escape en Something New. Ik kan me niet zoveel verdommen wat ze vanavond gaat doen daar op het podium van Escape. Als ze dat nummer maar doet, dan is mijn avond weer helemaal compleet. Na tienen is het duidelijk geworden. Non-stop muziek op Kabelpoint 90.6. High Freak FM vanaf volgende week 88.9. En dat is niet op de kabel, alleen in de vrije ether. intimacy, intimiteit. Toepasselijk voor de tijd van het jaar. Niet? Vanavond niet zo dood doen als anders, hè? Vanavond wel gezellig doen, hè? Jij bent wel dood. Op feesten ben jij altijd dood. Ik vind jou duur voor feesten. Je bent normaal anders de, de gezelligheid zelf, maar nu vanavond eh, op feesten... draai ik voor jou. Sorry? Wij draaien op de lijst. Ja. Oké. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. Eh, na tien, eh, je hoort het, dat wordt lachen. Uh, Edward Dekker en Kenny Ross, maar dan eh, in een non-stop uitvoering. Dus dat wordt vechten van, we gaan deze opzetten. Nee, we gaan deze opzetten. En zodoende komen dan die stiltes terecht op 96. Ja. De Bergkambaas vindt dat leuk geweest, is dus pleiten. We gaan naar de Escape aan het Rembrandtsplein toe. En ik hoop je daar te mogen begroeten. Of niet natuurlijk. Hangt er maar helemaal vanaf. Aanstaande zondag dan is hij er weer. De enige echte met de laatste aflevering van de lijst voor dit jaar. presenteert de snelste van de Randstad, Fast Transitions. S'avonds wordt dit aangevuld met smooth mixing. Om tegen de nacht het geheel uit te balanceren met slow crosses. Samenvattend, Fast Transitions, smooth mixing en slow crosses. De, de, de, de snelste van de Randstad. can't wait. Show me, show me, show me, show me. Tell the man with the money to come here and pay me.